Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden kampeerders in Frankrijk moesten vannacht hun tent uit. Vanwege een bosbrand werd er in de buurt van Bordeaux vijf campings ontruimd. De brand bij de duinen en de kust zou zijn ontstaan door een auto met pech die in brand vloog. In Frankrijk is er de afgelopen dagen sowieso een groot risico op bosbranden. Je hoort correspondent Frank Renaud. Het grote probleem in Frankrijk nu is eigenlijk dat het al maanden ontzettend droog is. Een hittegolf van ongeveer een week wordt er verwacht. En dat het in sommige gebieden hard waait. Dus als er ergens vuur ontstaat, dan is het ook meteen een bosbrand door de wind die het vuur steeds aanwakkert. Bij de campings zijn honderden brandweermensen bezig het vuur te blussen. De campinggasten hebben in een een sporthal geslapen. Oud-verslavingsgoeroe Keith Bakker heeft in hoger beroep 18 maanden cel gekregen voor ontucht met een minderjarig meisje. Het is een stuk lager dan de 4,5 jaar die hij vorig jaar kreeg opgelegd voor verkrachting van het meisje. Maar het gerechtshof zegt nu dat niet vast te stellen is dat het meisje gedwongen werd en daarom krijgt hij nu 18 maanden. En zo lang zat hij al vast, dus is hij per direct vrij. Het afgelopen half jaar werden meer drugs dan ooit gevonden in postpakketjes, meldt RTL Nieuws. De drugs worden online besteld op geheime sites en vervolgens vanuit Nederland verstuurd. Dat zoveel mensen drugs bestellen komt volgens de douane door dancefestivals die overal ter wereld weer door mogen gaan. En flink schrikken vanmorgen voor de hond Jay en zijn baasje Maaike uit Kaatsheuvel in Brabant. In het bos kregen ze te maken met een wespenplaag. Eenmaal thuis bleek dat Jay wel 50 wespen in zijn vacht had. De dierenarts was, hem, was er gelukkig op tijd bij, maar in het hele land hebben mensen last van wespen. De wespenbestrijders hebben het erg druk. Gisteren zijn we ruim 200 keer gebeld, waarvan 95% voor wespennest is. Nou, dat is voor deze tijd van het jaar echt extreem. Het weer nog. Geen wolkje aan de lucht vanavond. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden.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 Oh, oh. Twee vingers op, oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. ik heb nooit twee vingers in mijn neus Ik pak de zaken grondig aan, omdat die dingen niet vanzelf gaan Soms moet ik de teugels vieren, wil ik met mijn vrienden vieren Even aan iets anders denken, mijn gemoed wat aandacht schenken Elke dag vol gas, kost me te veel kruim Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers op. twee vingers Ik ben heus wat serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh. met twee vingers schuin. Oh oh, oh, oh, Ik neem het leven met twee vingers.